de productie niet toch omhoog kan. De oliemarkten hadden de handhaving van de productie al verwacht. Daarom bleef de prijs van een vat ruwe olie ongeveer hetzelfde. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straffen voor een vader en zoon die een vrouw van 19 doodreden vorig jaar in Loosdrecht. De vader kreeg drie jaar cel voor het dodelijke ongeluk. Zijn zoon kreeg een taakstraf van 100 uur. Het OM had hogere straffen geëist. De mannen zouden rond de 150 km per uur hebben gereden op een weg waar 50 was toegestaan. Volgens het OM hielden ze een straatrace, maar de rechtbank vindt dat dat niet bewezen is. Twee kinderen van een uitgezette Armeense vrouw mogen van de rechter naar vrienden van hun moeder. De kinderen van 11 en 12 hoeven niet langer bij het pleeggezin te blijven waar ze waren ondergebracht. De vrouw had haar kinderen naar een geheime plek gebracht toen het gezin in augustus uitgezet dreigde te worden. Twee weken later werden ze gevonden. Hun moeder was toen al uitgezet. Justitie wil nog steeds dat de kinderen naar hun moeder in Armenië gaan. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een opklaring. Vanavond kan het al gaan vriezen. Minima vannacht tussen plus 1 en min 3 graden met plaatselijk mist. Morgen overdag bewolkt en met hooguit 2 graden opnieuw koud. Aan zee mogelijk een bui en iets minder fris.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 Daar is de weg ook dicht. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Maars. Een half uur verdraging door een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 in beide richtingen ongelukken bij zoeterwoude En in beide richtingen ook een half uur vertraging. Op de A7 zaandam Hoorn tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 40 minuten op onthoud. De A12 van Den Haag naar Utrecht staat nog vast bij Reewijk. Daar zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is nog dicht. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal ook een uur verdraging door bergingswerkzaamheden.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 In het onderzoek naar de zaak werden duizenden liters en kilo's chemicaliën gevonden in een aantal loodsen. In dit geval draait de politie op voor de opruimkosten, maar bij het dumpen van drugsafval zijn het ook vaak grondeigenaren die de schoonmaakkosten moeten betalen. En die lopen al gauw in de tienduizenden euro's. Vooral in Brabant wordt veel drugsafval gevonden. Het kabinet wil de referendumwet afschaffen zonder dat daarover een referendum kan worden gehouden. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht in de Telegraaf kabinet moet een intrekkingswet indienen om van de referendumwet af te komen. Maar daarover kan dan wel weer een referendum worden gehouden als er genoeg handtekeningen voor zijn.